Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het puzzelen voor een nieuw kabinet begint weer helemaal opnieuw. Een week lang lag die taak bij verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Olongren. Maar bij die laatste ging het gisteren mis. Ze liep rond met belangrijke aantekeningen. Die werden per toeval gefotografeerd door een journalist. Ik was eigenlijk aan het wachten op eh, premier Rutte. Eh, en ineens ging die deur achter me open en kwam uh, Ollongren naar buiten lopen. En toen heb ik foto's van haar gemaakt. En achteraf op mijn schermpje zag ik dat die notulen zichtbaar waren. Stonden belangrijke dingen in, nogal onhandig dus. En daarom stoppen de verkenners ermee. De demissionaire ministers Wouter Koolmees en Tamara van Ark nemen hun taak over. We maken een nieuwe start. We gaan voor een nieuwe start. Wat er is gebeurd, dat is gewoon echt heel vervelend. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Prioriteit is deze verkenningsfase en daar gaan we met volle vaart aan beginnen. Een Amerikaanse universiteit betaalt honderden vrouwen geld na een misbruiksschandaal. De 700 vrouwen krijgen samen meer dan 700 miljoen euro. De zaak draait om een gynaecoloog die bijna 30 jaar op de universiteit werkte. De vrouwen zeggen dat ze door hem zijn verkracht of aangerand. Er loopt nog een rechtszaak tegen die man. Hij kan meer dan 60 jaar de cel heen gaan. Een grote groep Europese leiders heeft gisteravond de Zoom weer eens aangeslingerd. Ze praten met elkaar over hoe de coronaprikken onder alle EU-landen worden verdeeld. Het ging er niet heel gezellig aan toe, vertelt correspondent Sander van Horen. Vooral Oostenrijk lag dwars. Dat land vindt dat de prikken niet eerlijk zijn verdeeld. Ja, er was wel wat chagrijn. Hè? Oostenrijk wilde bijvoorbeeld meer... terwijl dat land eigenlijk het best aardig doet met eh, vaccineren. Maar Nederland erkent ook wel dat er eh, andere landen zijn... die eh, gewoon echt een probleem hebben. En die moet je helpen, zegt Nederland. Want als zij daar achterlopen, dan hebben wij daar hier ook last van. Er zijn nog geen knopen doorgehakt. De komende weken wordt er verder overlegd. De Opposites hebben een belangrijke muziekprijs gewonnen. De Edison Pop Oeuvre Award. En het is ook nogal een oeuvre dat ze hebben. Even luisteren. Zes uur in de morgen zat gestorven. Wel voor de boete kan, niemand wil horen. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. De jury noemt Twan en Willem van de Opposites legendarisch door hun vele grote hits en dikke clubtracks. Het weer, een mix van wolken en zon vandaag. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 14. Vanavond kouder en dan gaat het flink regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag.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 omdat vertrouwelijke aantekeningen van verkenner Kajsa Ollongren op straat kwamen te liggen. Van de belofte dat de daders van de avondklokrellen zullen opdraaien voor alle aangerichte schade... komt in de praktijk maar weinig terecht. Volgens Dagblad Trouw moeten slechts 13 van de 77 veroordeelde railschoppers een schadevergoeding betalen. In 2020 hebben consumenten veel meer geld uitgegeven aan de tuin, zegt marktonderzoeker GFK. En dat kwam door corona en omdat het in de lente en de zomer mooi weer was. Het weer. Vandaag een mix van zon en wolken.